Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Op een luchthaven in Panama-stad is oud-dictator Manuel Noriega aangekomen. Hij is direct naar een gevangenis gebracht. Noriega is in zijn geboorteland veroordeeld tot 20 jaar cel voor misdaden tijdens zijn regime in de jaren 80. Sinds hij werd verdreven zat hij vast in de Verenigde Staten en tot gisteren in Frankrijk... onder meer voor het witwas van crimineel geld en drugshandel. Zijn veroordeling in Panama is voor de moord op politieke tegenstanders. Noriega is nooit meer in Panama geweest sinds hij werd afgezet in 1990. Hij heeft aan zijn uitlevering meegewerkt omdat hij graag naar zijn geboorteland terug wilde. De oppositie in Congo wil de komende dagen demonstreren tegen president Kabila. De oppositie benadrukt dat de demonstraties vreedzaam moeten verlopen. De situatie in Congo is gespannen sinds de presidentsverkiezingen van eind vorige maand. Zowel zittend president Kabila als oppositieleider Tshisekedi heeft zich uitgeroepen tot winnaar. Volgens de officiële uitslag heeft Kabila gewonnen, maar waarnemers zeggen dat er is gefraudeerd. Zo kwam de opkomst in sommige regio's met veel Kabila-aanhangers uit op meer dan 100 procent. Rond en na de verkiezingen brak op enkele plaatsen in Congo geweld uit. De oppositie hoopt dat de internationale gemeenschap ingrijpt. President Medvedev is op Facebook met hoon overladen. De Russische president had een onderzoek aangekondigd naar berichten over fraude bij de parlementsverkiezingen. Duizenden gebruikers van Facebook reageerden met kritiek en beledigingen. Ze geloven er niets van dat er een onafhankelijk onderzoek komt. De partij van Medvedev en premier Poetin behaalden bij de verkiezingen een kleine meerderheid. De Nederlandse handbalvrouwen zijn uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. In de achtste finale was Europees en Olympisch kampioen Noorwegen te sterk. Nederland kon een half uur bijblijven, maar daarna nam Noorwegen afstand. Door de uitschakeling is de kans op plaatsing voor de Olympische Spelen voor de Nederlandse handbalvrouwen minim geworden.